Veel Kamerleden begrijpen niet dat Nederland veel later begint dan andere Europese landen... waar soms kort na kerst al wordt begonnen met inenten. De jongen zei eerder dat in Nederland nog veel moet gebeuren, zoals het testen van IT-systemen. Volgens hem is het niet goed voor het vertrouwen als de invoering van een vaccin rommelig verloopt. Medewerkers van een Belgische staatssecretaris hebben de prijzen van coronavaccins op Twitter gezet. Het gaat om de zes coronavaccins waarvoor ook Nederland in Europees verband heeft ingetekend. Een bericht op het Twitter-account van de staatssecretaris werd na korte tijd weggehaald. Met de producenten is afgesproken dat de vaccinprijzen geheim blijven. Het vaccin van AstraZeneca is met 1,78 euro per dosis het goedkoopst. En het vaccin van Moderna is met bijna 15 euro per dosis het duurst. Het Pfizer-vaccin kost 12 euro per dosis. In de onderhandelingen over de brexit zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk dichter bij elkaar gekomen... maar een akkoord is nog altijd ver weg... Dat valt op te maken uit de reacties van Europese Commissievoorzitter von der Leyen en de Britse premier Johnson na een telefoontje dat ze afgelopen avond hadden. Vooral Johnson was somber. Volgens hem lopen de onderhandelingen stuk als de EU niet aanzienlijke concessies doet. Het Europees Parlement eist dat er uiterlijk zondag een akkoord is bereikt. Alleen dan zou er nog genoeg tijd zijn om de tekst voor het eind van het jaar te beoordelen.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 Uh, allemaal fijne dagen en een voorzitter.